Putten met het NOS-journaal. Dit jaar moeten bijna 23.000 rechtszaken worden uitgesteld vanwege capaciteitsproblemen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Door jarenlange bezuinigingen op de rechtspraak en door complexere zaken... zijn er te weinig rechters en officieren van justitie. Duurt gemiddeld 14 maanden voor een strafzaak voor de rechter komt, schrijft de Telegraaf. De PVV wil met een speciale wet een eind maken aan dwangsommen voor trage asielprocedures. Vorige week bleek dat justitie door het verlopen van termijnen per jaar 70 miljoen euro aan zulke dwangsommen kwijt is. Volgens de PVV leidt de regeling tot sabotage van de asielwetgeving. Het CDA Noord-Brabant gaat met de plaatselijke afdelingen overleggen over de voorgenomen samenwerking met Forum voor Democratie in het provinciebestuur. Er wordt ook samengewerkt met VVD en Lokaal Brabant. Maar Forum ligt binnen het CDA gevoelig. Een deel van de leden vindt de waarden van het CDA niet verenigbaar met die van Forum. TBS'ers in kliniek De Kijverlanden mogen voorlopig geen bezoek ontvangen. Ook blijven ze vastzitten op hun eigen afdeling. Dat hebben de burgemeester en het bestuur van de kliniek in Portugal besloten... nadat afgelopen zondag twee mannen uit de kliniek wisten te ontsnappen. Het havenbedrijf Amsterdam gaat strenger controleren op gif tegen ongedierte op binnenvaartschepen. Om ratten weg te houden zit in lading vaak gif. Eind vorig jaar raakte een schippers-echtpaar bedwelmd door het gif fosfine. Ook als de lading aan boord van het binnenvaartschip zit, moet er op gif worden gecontroleerd, zegt het havenbedrijf. Het weer nog eerst wat regen, van het westen uit opklaringen... maar nog wel kans op een bui, een matige noordwestenwind... en het wordt 8 graden. Morgen bijna overal droog, zondag weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers.